Thijssen met het NOS Journaal. In Nederland hebben 244 mensen hun woning verlaten in verband met de demontage van een oude Britse vliegtuigbom. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd een maand geleden ontdekt bij graafwerkzaamheden vlakbij de oude spoorbrug over de Regge. Die locatie is afgeschermd door een muur van containers met zand. Het treinverkeer bij Nijverdal wordt stilgelegd en ook de provinciale weg N35 is tijdelijk afgesloten. Nadat de EOD de bom heeft ontmanteld, wordt hij in een zanddepot tot ontploffing gebracht. De gemeente verwacht dat de mensen om 4 uur vanmiddag weer naar huis kunnen terugkeren. In veel steden is de politie gisteravond extra alert geweest om een herhaling van rellen zoals in Haren te voorkomen. Op sociale media deden verschillende oproepen voor een nieuw feest te ronde. In Schiedam heeft de politie een groep van ongeveer 70 jongeren gecontroleerd die onder meer met vuurwerk gooiden. Enkele van hen zijn aangehouden. Ook in Alkmaar was extra politie op de been, maar daar is het rustig gebleven. In Zwitserland wordt vandaag gestemd over aanscherping van het rookverbod. In een referendum krijgen de inwoners de vraag voorgelegd of er een algeheel verbod moet komen op roken in openbare ruimtes. Drie jaar geleden werd in Zwitserland een rookverbod van kracht, maar op regionaal niveau mogen restaurants of cafés in de meeste kantons een speciale rookruimte inrichten. Gezondheidsorganisaties, vakbonden en linkse partijen hebben genoeg handtekeningen verzameld om een referendum te houden, al denken waarnemers niet dat het voorstel het gaat halen. In Koevoorde is bij een botsing tussen een auto en een groep paarden de bestuurster van de auto om het leven gekomen. Ook een van de paarden overleeft het ongeluk niet. De vrouw van 44 reed over een provinciale weg toen er ineens zeven paarden voor haar auto liepen. De dieren waren ontsnapt uit een weiland. Het weer, sluierbewolking, maar ook zon.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 Kelly's en ook Frank Sinatra nog even aanraakte. Mr. Kelly's, dat is de nachtclub waar dit album is opgenomen. Het is een live album uit 1958 met twee cd's ehm, waarin Ella drie weken lang heeft opgetreden en um, ja, onder andere dus deze cd's heeft opgenomen. Ze refereerde al even aan Frank Sinatra... Wat leuk is dat ik ook een live album van Frank Sinatra tegenkwam, At the Sands in Las Vegas. Opgenomen in 1966 met het Count Basie Orkest. En waar Frank Sinatra ook de Lady is a Tramp zingt. En daar gaat u nu naar luisteren. gets hungry for dinner at eight. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls won't go to Harlem Dressed in ermine and pearls Will not dish the dirt With the rest of those girls And that's why this chick is a tramp She loves the free, cool wind in her hair Life without care She's broke, but it's okay doesn't like California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at eight. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. That's when Mike Dice came with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. Loves the free, fine, wild, knocked out cuckoo, groovy wind in her hair. Nights without a care. She's broke, but it's hope. She loves California. It's cold and it's damp. That's why the lady guitar. U heeft geluisterd naar Dakota Staten en de Many Album Big Band. Het nummer was Crimea River. Dakota Staten, een Amerikaanse jazzzangeres die eh, heel erg bekend is geworden door haar album The Late Late Night Show. Ik heb daar al eerder wat nummers van gedraaid. Ehm, maar ik kwam dit album tegen en dat was ook eigenlijk heel erg goed. Daarom nog een nummer van dit eh, album. En dat nummer wat we gaan draaien, dat heet Heartbreak. geluisterd naar Dakota Staten en de Many Al Album Big Band met het nummer Heartbreak. Het volgende nummer is eh, even iets anders. Het is van Abby Lincoln met Hank Jones van het album When There Is Love 1994 opgenomen. Het nummer wat we gaan draaien heet The Nearness of You. Het is onder andere geschreven door Duke Ellington. and forget all. it's just Nossa. heeft geluisterd naar Diane Reeves van het album Music for Lovers uit 2007 draaide ik het nummer You Taught My Heart to Sing. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Nina Simone met The Working Song. I've been convicted of crime I hold it steady right there while I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when he caught me robbing his store. Holding steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, uh -huh, working, but I still got some before I go. break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, the show is hot in the sun. Hold simply far to go. Ain't no sunshine no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine. Simone heeft u geluisterd naar Nancy Wilson met uh, Ain't No Sunshine. Het nummer van Bill Withers. Het eh, nummer is opgenomen eh, op het album Kaleidoscoop uit 1971. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van een, van een man. Er zijn namelijk naast veel vrouwelijke zangeres ook veel mannen die jazz zingen. En dit jaar is er een heel groot talent opgestaan. Die heet Michael Kiwanuka. Het album wat hij gemaakt heeft heet Home Again. Hij heeft in, dit jaar heeft hij de Sound Off gewonnen. Een eh, prestigieuze wedstrijd van de BBC. Het nummer wat we gaan draaien heet Bones. world alone. Cause without you, I'm just where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be? my heart can go a journey. Over the shadow and the rain to a blossom covered lane tonight find So if you see them anywhere, won't you lead me there? Won't you Michael heeft u geluisterd naar Gregory Porter. Van het album Water uit 2010 draaide ik nummer Skylark. Ook Gregory Porter is een groot talent waar we nog veel van gaan horen. Hij heeft in 2011 een Grammy-nominatie gekregen. En hij heeft onder andere dit jaar op Sea Jazz Festival gaan staan. Volgende nummer is ehm, weer iets anders. Sabrina Stark, Nederlandse eh, zangeres van Surinaamse afkomst... Heeft een aantal eh, vooruitstrevende albums gemaakt. Heeft een contract getekend met Blue Note om een aantal albums uit te brengen. En het nummer wat ik ga draaien is Sunny Days van het album Bags and Suitcases uit 2010. apart. Strawberry colored children smiles, and nobody's really trying too hard. the joy. make them thinking of those years when we shed our tears, wishing our dreams had come true. The night discloses murmurs of the never rests just to pass. Bra This stare and heeft geluisterd naar Denise Jenner, een Heartful Music. Pardon? Een Heartful Music uit 1993. Het nummer wat ik draaide was Something in Blue. Ik las onlangs een artikel dat eh, Denise Jenner eigenlijk geen muziek meer maakt... omdat haar contract met Blue Note eh, is opgezegd. De muziek die ze gemaakt heeft was niet commercieel genoeg. Er is nu een best-of album verschenen. Nou, ik, ehm, commercieel of niet, eh, ze maar heeft in ieder geval prachtige muziek gemaakt... En daarom zeker de moeite waard om eh, zo af en toe eens te draaien. tweede uur van CFM Jazz zit er bijna op. Eh, we hebben nog één nummertje voor u om eh, het af te sluiten. Een nummertje is van Etta James. En het nummer wat we gaan draaien is Sunday Kind of... A Sunday Kind of Love. A kind of love A love to last And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday. luistert naar Etta James met een Sunday Kind of Love. Dit was het tweede uur van CFM Jazz. Mocht u nog wat na willen kijken, dan kunt u op onze site cfmjazz.nl kijken. Ehm, daar staat onder andere een eh, video van het live eh, optreden van Nina Simone wat we, met het nummer wat we net gedraaid hebben, de Working Song.